Net het wel met het NOS Journaal. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek reist morgen naar Kiev om met de Oekraïnse regering te overleggen. Het bloedbad dat is aangericht op het station in de Chinese stad Kunming was een gewelddadige terreuraanval, zegt Peking. De afgelopen nacht bestormde een groep mannen met messen het station. Ze staken 27 mensen dood, 109 mensen raakten gewond. De daders droegen volgens Chinese media een masker en een zwart uniform. Vijf van hen zouden door de politie zijn doodgeschoten. Over hun herkomst en motief is niets bekendgemaakt. In China zijn geregeld incidenten met mensen die in het wilde weg mensen neersteken Soms zijn het Oeigoeren die zich verzetten tegen onderdrukking in hun provincie Xinjiang. In Den Haag heeft een man zoutzuur gegooid naar drie mannen die met geweld zijn huis wilden binnendringen. Daarbij raakte een van de overvallers en de man zelf gewond. Vanmiddag probeerden de drie mannen de woning aan de De Bulstraat in het Laakkwartier te overvallen. Om zichzelf te verdedigen gebruikte de bewoner zoutzuur. Daarna renden de overvallers weg. Kort na de, overvaller, na de overval werden twee verdachten opgepakt. De derde is nog voortvluchtig. Hoe het met de bewoner en de gewonde overvaller gaat is niet bekend. Het weer plaatselijk een bui. Vannacht blijft het droog met hier en daar een mistbank en voorstaande grond.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 Vijf minuten over de klok van vier. Bijna halverwege de lijst. En dat alles in de 24e jaargang daarvan. Aflevering 9, 28 februari. Een lijst bestaande uit 19 stijgers, 3 zittenblijvers, 13 dalers en 5 nieuwe binnenkomers. Deze week niet gehaald. Coldplay, Atlas, The Saturdays, Disco Love, Birdie en Wings. James Arthur, You Nobody Till Somebody Loves You. En de laatste die deze week niet gehaald heb is Lady Gaga samen met R. Kelly en Do What You Want. Jessie G en Thunder is de snelste stijger met 9 plaatsen winst. Zij komt er straks nog aan. En Katy Perry Unconditionally met 22 plaatsen de snelste dalen. Lord and Royal stond 12 eh, weken in de lijst. Daarmee de langs genoteerde. 28 februari 1966. We gaan een paar jaar terug. De Kevner Club in Liverpool, waar de Beatles hun carrière begonnen, die gaat failliet. 30 jaar later, 1996, een hevige brand in een loods met chemicaliën... die brengt Rotterdam in een crisisstemming. En nog minder lang geleden, op 28 februari in 2005... 200 studenten bezetten voor de negende maal het Amsterdamse Maagdenhuis. En dat was de doelstelling om eh, studieduurbeperking van tafel te krijgen...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 this. Great Big World. Samen met Christina Aguilera en Say Something. Nummer 30 deze week, vijf plaatswinst in de derde week. Headhunters United Kids of the World. Yellow Claw en Shotgun in de derde week omhoog van 32 naar 29. Vijf plaatswinst in de tweede week. Shakira, Rihanna, Can't Remember to Forget You. Traffy McCoy, Rough Water, van 30 omhoog naar 27. En 26 nieuw binnen, 10 Feet Tall, Afrojack. Calvin Harris, Alesso, Under Control van 29 naar 25. En 24 is er voor Beyoncé en JC, Drunk in Love. 23 U2, Invincible. 22 Maroon 5 en The Lucky Strike. Rio en Hussein Komodo in de vierde week omhoog van 25 naar 21. En A Great Big World hoorde je Say Something in de vierde week omhoog van 23 naar nummertje 20. Dit is A Little Mix... In de vijfde week gaan over van 20 naar 18. De single Little Me. Straks B.O.B. en eh, John Doe. times. You race to the bottom of every single bottle as if there was someone or something to find. You struggle in your mind and you tell yourself lie after lie till you get to the point where it's no longer private. The people that you work with notice the signs. When you walk in the room, it gets noticed. Be quiet. So you break up the silence. You say you've been at the gym, but the way that you look can't blame on a diet. So what you hiding? John too many freaks, had too much to drink, I mean, had too much to drink. Left the club, ended up in custody, random drug test, passed it luckily. My girl broke up with me cause she walked in suddenly with a woman up under me. I told her, wait, it ain't what it looked like. I must have slipped and fell, claimed to me. Well, at least I admit it. Cause the worst you could do is to do it and not be man enough to say that you did it. That's just how you prevent it. Well, I ain't no different. I love all the money, the fame, and the parties with beautiful women. I spent so much time as an underground artist, cause I was afraid to succumb to the business and what I become. But that which you judge, you become. The path with the greatest resistance. That's how the tables can turn when they pivot and change your perspective and flip your entire position. My whole life I've been dying and wishing to live and experience everything possible. When I told them my dreams, they just said it ain't logical. Now I can see it, it's optical. optical, optical. of the continent. swing low, and the trumpets they go. Remind me of a Coldplay song. Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? I oh, and the trumpets they go. that you sent the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send the call out, Send. the call out, sent the call out, sent kijken. Vanaf de nummers 20 tot en met 11 vinden wij Great Big World, Christina Aguilera. En uh, Say Something in de vierde week omhoog van 23 naar 20. Eminem, Rihanna en The Monster zakken naar 19. Little Mix, Little Me ging omhoog naar 18. B.O.B. is aan met Priscilla en John Doe van 24 omhoog naar 17 in de tweede week. Twee plaatsen verliezen in de tiende week voor Cher Lloyd en T.I. I Wish. Jason Rulo en Trumpets ging zes plaatsen omhoog in de zesde week naar 15. Little Mix en Move zakt in de tiende week van 8 naar 14... en Lord en Tim ging omhoog van 18 naar 13. John Legend, All of Me stond 11 weken in de lijst... of staat 11 weken in de lijst en zak van 11 naar 12. Ellie Golding, How Long Will I Love You... 9 weken in de lijst, zak van 7 naar 11. Tijd voor ons om dan de top 10 in te gaan. We doen dat bijna de gehele top 10. We slaan er eentje over, straks op nummer 8. Verklappen hem maar vast, Lily Allen. Somewhere Only We Know in de negende week zak zij van 4 eh, naar 8 toe. Pitbull en Kesha, Timber, vier weken in de lijst. Vorige week 17, deze week terugvinden op nummer 10. En straks er zitten blijven. Op nummer 9, net als vorige week in de achtste week. dat is dan uh, Celine Love Me Back to Life. Eerste nummer 10, Pitbull. Remember, I'll be the one you won't forget zittenblijvers van deze week vinden we op nummer 9. In de acht week blijft zitten Celine Dion en Love Me Back to Life. En daarvoor op nummer 10, 7 plaatsen in de vierde week... Pitbull, Kesha en Timba. En de nummer 8 is een verdubbeling van vorige week. En dat is altijd niet zo best, want vorige week dus op 4 en deze week op 8. Lily Allen, Somewhere Only We Know. Dit is de plaats van de Killers. Acht weken geleden kwamen ze de lijst binnen, Shot at the Night. En in deze achtste week gaan ze omhoog van 10 naar nummer 7. Deze week ging 9 plaatsen omhoog. En die 9 plaatsen, dat is van 15 omhoog naar nummer 6. Vijf weken genoteerd in de lijst Jesse G en Thunder. En die vinden we dus op nummer 6 deze week. Jesse G werd het alweer 44 over 16. 16 minuten voor de klok van 5 uur. En om 5 uur is het zover. En dan gaat je weekend beginnen. We hebben een redelijk vooruitzicht qua weer voor dit weekend. Maar ja, mocht je gewoon lekker binnen blijven zitten. Hè? Hou hem gewoon op CFM. We hebben een hoop mooie programma's weer voor je dit weekend. Een hoop mooie muziek. En misschien dat je deze ook nog wel eens ergens voorbij hoort komen. In plaats van bestil je. Deze week blijven zitten op nummer 5 in de lijst van Europa.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 I feel a high coming on, and it's all because. van de Graal en Make a Move. Zes weken in de lijst en deze week omhoog van 6 naar 3. Op nummer 4 stond trouwens Storm Queen. Look Right Through, die hoorde je niet voorbij komen. Deze wel. Gary Barlow, Let Me Go. En de zevende week omhoog van 3 naar 2. only me to blame every single part. No science or religion could make this whole. To be loved but never loved. a bit of getting used to, but I know what's right for a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, I'm nowhere safe. When tears aren't big enough, our love turns into hate. It's a life alone and a death. take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Gary Barlow kennen van Take That, Let Me Go... ging deze week omhoog van 3 naar 2. En die andere die we kennen van Take That, dat is natuurlijk Robbie Williams. Go Gentle. In de achtste week blijft hij zitten op nummer 1. Derde zittenblijver van deze week. Trouwens, Robbie Williams en Gary Barlow samen ook ooit de plaat gemaakt, hè? Shame, die hebben we ook nog gehad in de lijst van Europa. Welcome to the zoo. It's a disappointment. except for one or two Gary Sparks.